Jelle Visser met het NOS-journaal. In Harderwijk hebben zo'n 200 huishoudens ten onrechte een energiesubsidie ontvangen. Het gaat om een bedrag van 800 euro en dat geld moeten ze nu terugbetalen. Wat er precies fout is gegaan is niet duidelijk. De PvdA in Harderwijk vreest dat sommige gezinnen nu in de problemen komen en pleit voor coulance. Het kabinet besloot eerder dat huishoudens die rond moeten komen van 120% van het sociaal minimum een eenmalige uitkering krijgen vanwege de stijgende energieprijzen. In totaal zou het gaan om 850.000 huishoudens. Bij rellen in de Zweedse stad Urebro zijn gisteren zeker acht mensen gewond geraakt. Aanleiding was een bezoek van de Deens-Zweedse voorman van de extreemrechtse partij Harde Lijn. Deze Rasmus Paludan staat erom bekend dat hij regelmatig Korans verbrandt. Tegen demonstranten staken in Eurebro onder andere politiebusjes in brand. De politie loste waarschuwingsschoten. Bij een eerdere bijeenkomst ontstonden ook rellen en raakten drie agenten gewond. Ook werd Paludan het spreken onmogelijk gemaakt doordat er kerkklokken werden geluid. In Sebastopol op de Krim hebben tientallen mensen een herdenking gehouden... vanwege de ondergang van de Moskwa. Ze legde bloemen bij een marinemonument. Sebastopol was de thuishaven van de Russische kruiser. De Moskwa, het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, verging gisteren... volgens Oekraïne door een succesvolle raketaanval. De honderden bemanningsleden zijn volgens Rusland in veiligheid... maar er zijn ook berichten dat iedereen is omgekomen, inclusief de commandant. De Amerikaanse actrice Liz Sheridan is overleden. Sheridan, die een lange staat van dienst had op Broadway... was vooral bekend als de opdringerige moeder in de comedy-serie Seinfeld. Ook speelde ze in series als Elf, The A-Team en Melrose Place. Sheridan is 93 jaar geworden. Het weer. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 4 en 8 graden. Overdag is het droog en vrij zonnig, maar er zijn ook wat wolkenvelden.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 Cause I love it how you drop it, drop it, drop it without you, baby, I'm just a half. I didn't know what I had. I've heard. Some say. but stare Rápido, rápido, dame más. Otra vez bien lento, lento.